Jeroen met het NOS Journaal. Meerdere autobommen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad aan zeker 21 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was op een autodealer in het oosten van de stad. Daar vielen 12 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgereisd. Twee dagen geleden kwamen in Bagdad ook al tientallen mensen om het leven... bij een aanslag met een autobom. Die werd gepleegd door aanhangers van de Islamitische Staat. De politie in Waalwijk heeft een waarschuwingsschot gelost om een verdachte van een steekpartij te kunnen arresteren. Een vrouw had de politie gebeld nadat ze in huis door een man was aangevallen met een mes. Ze raakte daarbij licht gewond en wist de woning te ontvluchten. Volgens de politiewoordvoerder gaat het waarschijnlijk om een conflict in de relationele sfeer. Agenten troffen de man zwaar gewond aan bij de woning. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding waarop een agent een waarschuwingsschot loste. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd nadat vulkaan Cotopaxi as afspuwde. Afgelopen vrijdag waren er kleine erupties van de vulkaan... die op zo'n 70 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Quito ligt. De Cotopaxi er bij een aswolk 8 kilometer de lucht in. Aantal dorpen in de omgeving is ontruimd. In Quito zijn een miljoen mondkapjes uitgedeeld... om inwoners te beschermen tegen het inademen van neerdalende as. Op een zeiljacht in de haven van Hermuiden zijn vanmiddag 25 vermoedelijke illegale mannen en vrouwen aangetroffen. Ze bevonden zich in de kajuit. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland varen. Twee Nederlandse mannen van 25 en 26 die ook op het schip zaten zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De marechaussee kreeg een tip dat er mogelijke vreemdelingen aan boord van het jacht zaten. Bij controle werden elf mannen uit Albanië en 14 mannen en vrouwen uit Vietnam gevonden. Het weer, morgen veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen, maar later ook geregeld zon. Met 18 tot 20 graden is het aan de frisse kant. Maandag verandert er weinig, vanaf dinsdag geleidelijk overal droog, meer zon en hogere temperaturen. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. en zomerhit.